Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een medewerker van kliniek in Portugal, die vrijdag door een patiënt werd neergestoken, is in het ziekenhuis overleden. De man van 25 werd verschillende keren met een schaar gestoken. slachtoffer werkte nog maar enkele weken in TBS-kliniek Kijverlanden. De dader werd al zeker 15 jaar in de kliniek behandeld. Er waren volgens justitie geen aanwijzingen dat dit kon gebeuren. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij graag zaken wil doen met Rusland en de Russische president Poetin in de strijd tegen IS. In een interview voor Fox News zegt Trump, ik heb respect voor hem en we kunnen maar beter met Rusland optrekken. Op het bezwaar van de interviewer dat Poetin een moordenaar is, zegt Trump dat er zoveel moordenaars zijn, dat Amerika ook heel wat moordenaars heeft. Fox News zendt het vraaggesprek vanavond om 10 uur Nederlandse tijd uit. En dat is vlak voor de Super Bowl, de American voetbalfinale die elk jaar ruim 100 miljoen kijkers trekt. In Mitrovica in Kosovo is een muur gesloopt die al wekenlang leidde tot spanningen tussen Kosovo en Servië. De muur was gebouwd door lokale Serviërs. Hij verdeelde het Servische en het Albanese deel van de stad. Premier Mustafa van Kosovo had al gedreigd dat hij de muur zou laten slopen als de lokale Serviërs het niet zelf deden. De Servische inwoners hebben de muur nu met graafmachines weggehaald. En dat gebeurde na onderhandelingen onder leiding van de EU. Volgens de Serviërs was de muur bedoeld om verzakking van de grond te voorkomen. De Kosovaarse overheid zag het als een poging meer verdeeldheid te zaaien. In de eredivisie heeft FC Utrecht Heerenveen verslagen met 1-0. Utrecht stijgt daardoor naar de vierde plaats. Feyenoord won eerder met 2-0 bij FC Twente... en Ajax won in Kerkrade met 2-0 van Roda. Feyenoord blijft daardoor eerste met vijf punten voorsprong op Ajax.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 I'll crack the top of your skulls if you punks don't stop when I whistle. You see, cops believe everything they read in the papers. To them, we ain't human. We're credit juvenile delinquents, so that's what we give them! Hey, you! Me? Officer Krupke? Yeah, you! Give me one good reason not dragging you down the station house, you punk. Dear kindly Sergeant Krupke, you gotta understand, it's just a bringing up key that gets us out of hand. Our mothers all our junkies, our fathers all our drunks. Golly Moses, naturally we're punks. Chief Officer Krupke, we're very upset. We never had the love that every child ought to get. We ain't no delinquents, we're misunderstood. Deep down inside us, there is good. me tell it to the wild. Just tell it to the judge. Dear kindly Judge of Honor, my parents treat me rough with all their marijuana. They won't give me a puff. They didn't want to have me, but somehow I was had. Leaping lasers, that's why I'm so bad. Right, Officer Crumpy, you're really a square. This boy don't need a judge, he needs an analyst care. It's just his neurosis that ought to be coy. He's psychologically destroyed. I'm destroyed. We're destroyed. We're, We're the most destroyed. Like we're psychologically destroyed. In the opinion of this court, this child is depraved on account he ain't had a normal home. Hey, I'm depraved on account I'm depraved so take him to a head shrinker. My father is a bastard. My ma's an SOB. My grandpa's always blasted. My grandma pushes tea. My sister wears a mustache. My brother wears a dress. Goodness gracious, that's why I'm a mess. Yes, Officer Krupke, you're really a slob. This boy don't need a doctor just to put on his job. Society's played him a terrible trick psychologically sick. I am sick. We are sick. We are sick, sick, sick. Like we're sociologically sick. In my opinion, this child don't need to have his head shrunk at all. Juvenile delinquency is purely a social disease. Hey, I got a social disease. So take him to a social worker. Yeah kindly social worker. They say go ain't a buck, like be a soda joker, which means like be a schmuck. It's not I'm anti-social, I'm only anti-woik. Glorioski, that's why I'm a joik. you it again. This boy don't need a job, he needs in the pen. It ain't just a question, misunderstood. Deep down inside him, he's no good. I'm no good. The trouble is he's crazy. The trouble is he drinks. The trouble is he's lazy. The trouble is he stinks. The trouble is he's growing. The trouble is he's growing. Zo, ik hoop dat u net zo genoten heeft van deze prachtige uitvoering van eh, de West Side Story eh, van Leonard Bernstein eh, onder zijn eigen muzikale leiding. De opname werd gemaakt in Duitsland in 1985 voor Deutsche Grammophon. En dat was dus de bedoeling om de muziek uit de film die in 1961 in de bioscopen kwam draaien. Om die muziek nu eens op een klassieke manier aan te pakken met operazangers daarbij. En daar is men dan wel heel erg duidelijk in geslaagd. Eh, Maria werd vertolkt door Kiri Tekanawa. Uh, eh, Tony werd gedaan door José Carreras. Anita door Tatjana Trojanos. En Riff door Kurt Olmen. Dat waren de hoofdrollen in dit hele verhaal. Dan hadden we nog eh, Rosalia, dat was eh, Louise eh, Deken. Dan hadden we nog Consuela, dat, is, dat was Stella Zambalis. Francesca, dat is alleen, Angelina Rooks. Dan Action, dat is een van de, van de jets. Action, David Livingston. Diesel, ook een jet dat was eh, Marty Nelson. Baby John, Stephen Bogardus. Arab, dat was Peter Thom. Ja, ik zeg het goed. En Snowboy, dat was Todd Lester. En dan hadden we ook nog een eh, rol natuurlijk voor Bernardo, de broer van eh, Maria. En dat was Richard Harrell. We gaan, eh, omdat eh, het eigenlijk een beetje Bernstein, eh, Bernstein tijd is, gaan we daar ook nog eventjes mee door. want ik heb nog een prachtige opname hier staan. Ook van dezelfde componist van het Londens Philharmonic Orchestra. Met diverse uitvoerenden. En dat is dan zijn stuk Candide. We beginnen met de overturen daaruit. Daarna... Glitter and Be Gay. En daarna Make Our Garden Grow. En eh, dat is een, dus Candida van Leonard Bernstein. dat was dan eh, de overture van eh, Candide Leonard Bernstein. We gaan verder met het tweede stuk hieruit. En dat is Glitter and Be Gay. En eh, dat stuk wordt in dit geval uitgevoerd door June Anderson. Samen met het Royal Symphony Orchestra. Ah! brightest brooch shield me from reproach. En dan nog een stuk, eh, dat heet Make Our Garden Grow uit diezelfde, ja wat zal het zijn, opera Candide van Leonard Bernstein. Het wordt uitgevoerd door Adolf Green, uh, Christa Ludwig, Della Jones, Jerry Hadley, dezelfde June Anderson. En dan ook nog de man die we ook al in de West Story gehoord hebben, Kurt Olman. Make Our Gardens Grow. indrukwekkende muziek van Leonard Bernstein. Candide heette. het, bestond dus uit drie delen. En het orkest, dat vergat ik net nog te vermelden, dat is het London Symphony Orchestra. Een ander orkest is het eh, Israëlisch Philharmonisch Orkest. En daar gaan we nu naar luisteren in eh, een stuk dat heet On the Waterfront. Wederom eh, gecomponeerd door Leonard Bernstein. En de delen zijn het... Andante with, with Dignity. Uh, het Philharmonic, of, Israel uh, Philharmonic Orchestra met Leonard Bernstein on the Waterfront. En hetzelfde orkest gaan we nog even eh, verder. Het Israel eh, Philharmonic Orchestra. En eh, we kijken even hoe de tijd het allemaal toelaat. Maar we beginnen uh, On The Town. Dat is het stuk. En dat zijn three dance episodes. Oftewel drie dansepisodes. het eerste deel eruit. Dat heet The Great Lover. Ja, en dan gaan we afsluiten dit programma met nog een stukje uit dit stuk van Leonard Bernstein On The Town. En dit heet Lonely Town. En dat is een pas de oftewel andante sostenuto. U heeft geluisterd naar ZFM Klassiek en vandaag stond Leonard Bernstein centraal. We gaan er dus uit met On The Town, Lonely Town, pas de Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.